Phil Spector sound die toevallig ontstond, heeft Alan Parsons me ooit verteld in een eh, interview. Dit eh, was Don't Answer Me van de CD Pop Classics van Alan Parsons en die staat deze week op nummer 8 in. De CD Top 100. De rest van dit eerste uur van de CD-show hoor je uitsluitend primeurs. Je hebt ze nog nergens anders gehoord. We beginnen met een CD-single. Volgens mij is de gewone vinyl-single nog niet eens uit van Beautiful South. Het is een eh, import-CD-single. Vier stukken staan erop, totale speelduur 13 minuten en 51 seconden. En hij heet You Keep It All In. Hier is het titelstuk. dat was hem. Een CD-single die nog niet uit is, maar hij is via de import eh, wel uit. You Keep It All In van Beautiful South. Je hoorde hem het eerst hier bij de Tros. Eens even kijken wat er nog meer op CD-single uitgekomen is deze week. Je kunt in de platenzaken terecht voor Leave a Light On van Belinda Carlisle. I Want That Man van Deborah Harry. Kisses on the Wind van Nene Cherie. Hello Lovers van Tol Hansen, Lay Down Your Arms van The Graces, Street Tough van Double Trouble, I Can't Get No van Edelweiss, Don't Push It van Joy. I'm Still Missing van de SOS Band, Don Johnson met Other People's Lives, Mysterious Arts en The O-Man en de laatste is The Real Thing van ABC. Dat waren de nieuwe CD-singles van deze week. Volgens mij was de volgende CD ook nog nergens te horen. Ik heb het over Jean-Michel Jarre. Het is een verzamelaar van Jean-Michel en die heet Live. Hij heeft eh, heel wat concerten gegeven, niet alleen in eh, Frankrijk, maar zoals je weet ook in de docks in eh, Londen. En ehm, van al die live opnames hebben ze nu een soort verzamelaar samengesteld. Er staan wel twee nieuwe stukken op. Maar het blijft over het algemeen oud spul of ouder spul wat erop staat. Luister eens achterin volgens naar Magnetic Fields deel 2 en daarna hoor je Oxygen 4. Je luistert naar de CD Live van Jean-Michel Jarre. Het is acht minuten voor half tien. Je luistert in hi-fi stereo naar de CD-show van de Tros. Voor we verder gaan, even een eh, mededeling voor al die luisteraars die geschreven hebben. Die eh, eh, met wat vragen zaten en die misschien wel met smart zitten te wachten op antwoord. Ik was er even drie weken uit. Ik heb alle post inmiddels gezien, alles doorgelezen. En ja, het was zoveel. Ik denk dat ik een dag nodig heb om alles te beantwoorden. Maar het zit in de pen, dus maak je niet ongerust. Dan hadden we een maand of drie geleden voor het eerst hier in dit programma de, eh, eerst het album, nee wat moet ik zeggen, de LP van Neil Young Eldorado. En anderhalve maand later hadden we plotseling ook nog een CD tot onze eigen stomme verbazing. Nou, je kent het verhaal Eldorado van Neil Young, die CD, die zou niet uitkomen en dat klopt. Wat er nu wel in de CD-speler zit, aan de andere kant bij Michiel, is het nieuwe album van Neil Young en het heet Freedom. Die CD ligt volgende week woensdag pas in de winkel. En op dat album Freedom van Neil Young vind je ook een paar stukken terug die ook op Eldorado te vinden zijn, maar wel in een heel andere mix. Dus als je de LP of de CD Eldorado hebt, heb je nog steeds een collectors item in huis. Freedom dus van Neil Young. Ook die gaat eh, vanavond in première bij de Tros. We draaien er één stuk van. Dan zou je zeggen, Wim, is dat niet een beetje mager? Nee, want dat nummer Crime in the City van eh, dit album van Neil Young is maar liefst 8 eh, minuten en 45 seconden lang. Dus dat is een flink eind. Hier komt die, Freedom van Neil Young. on my right. goes down. Wish I never got. luisteren naar Crime in the City van de nieuwe CD van Neil Young. Het album heet Freedom. En nogmaals, die CD ligt volgende week woensdag pas in de winkel. Ga je eerder, dan ga je voor niks. Het is eh, twee over half tien. Ja, en nu een soort experiment, zeg maar. Want ik wil je eigenlijk eerst laten luisteren naar een CD voordat ik je ga vertellen wie de uitvoerende artiest is en eh, voordat ik je wat meer achtergrondinformatie geef. Ja, eh, je gaat twee stukken horen. Ik zal ze ook niet aankondigen. Zet je oren open en luister hier eens naar. Why don't you Wat je net hoorde was muziek van een Nederlander, maar het eh, doet zeer on-Nederlands aan. Op eh, elfjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste gitaar. en ging daarna aardrijkskunde en geschiedenis studeren, maar het beviel hem niet. En daarna werd hij sloper op een eh, autosloperij, iets heel anders dus. Hij fungeerde als sessiemuzikant bij Frank Boeien. Je luisterde dus naar Maarten Peters. De cd heet White Horses in the Snow. Is even kijken wat er deze week uitgekomen is bij de importplatenzaak. Daar kun je terecht voor de volgende titels: Disregard of Timekeeping van Bonham, Methods of Silence van Camouflage, Scratch van de Crusaders, China Easton van China Easton, David Foster van David Foster en Peter Frampton met When All Pieces Fit. Verder Funky en Dan Sam van The Funk Club en Delta Blues Volume 1 en 2 van Robert Johnson. Door Jams van Robbie Krieger, One World van John Martin, Max Q van Max Q, For Ladies Only van Steppenwolf, Naturally van The Three Dog Knights en de laatste, en daar ga je nu naar eh, luisteren, Sound and Vision van David Bowie. En dat is een box. En wat voor box? Er zitten drie cd's in, er zit één compact disc video in en bovendien een 72 eh, pagina tellend boek. Een prachtige box dus, Sound and Vision heet die. Je gaat eh, van disc 1 horen John, I'm Only Dancing. Ja, het is een verzamelaar, dat had je waarschijnlijk al begrepen. En ehm, daarna hoor je van de compactdisc video een nummer wat nog nooit eerder op plaat is verschenen. Het is een live-opname uit 1972 van Bowie en het heet Superman. Op elke disc staat overigens een eh, nummer wat nog nooit op plaat is uitgebracht. Sound and Vision, een box via de import van David Bowie. sounded sweet. of a loveless isle, and gloomy browed with super fear. Their endless tragic lines could heave no sigh, solemn perverse serenities, wondrous beings chained to life. strange games they would play there. No unit thought. Powers weird by mystics taught, no pain, no joy, no power too great. Colossal strength to grasp a fight, with sad eyed merman tossed in slumbers. Nightmare dreams no mortal mind could hold. Man would tear his brother's flesh, chance to die, to turn to mold. far skies. Far out from the sad eyes. Strange mad celebrations. So soft. Zo klonk David Bowie live in 1972. Je luistert naar de box via de import Sound and Vision van David Bowie. Je hoorde eerst een track van een van de drie cd's. En dat eh, Superman net kwam van Compact Disc Video, die zit er ook bij. De laatste minuten van het eerste uur van de cd-show zijn voor drie dubbelaars. Verzamelaars zijn het met gouden oude hits erop. De serie heet Remember the 60s. Van Volume 1 hoor je Windy van The Association. Van Volume 2 I Got You Babe van Sonny and Cher en van volume 3 Long Live Love van Sandy Shaw. Remember the 60s door diverse. guess that's so we don't have a plot. But at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, you're always around. do let them say your hair's too long. Cause I don't care with you, I can't be wrong. Then put your climb.